De organisatie had in verband met het warme weer extra waterpunten ingezet. Aan de Dam tot Damloop deden 35.000 mensen mee. Met een parade van historische legervoertuigen is in Nijmegen de herdenking van de operatie Market Garden afgesloten. Met die grootscheepse militaire operatie wilden de geallieerden in 1944 een doorbraak forceren in de strijd tegen de Duitsers. Het mislukte door onverwacht hevig verzet van de Duitsers bij Arnhem. Daarna brak in Noord-Nederland de hongerwinter aan. In het bijzijn van de Britse prins Philip legde koningin Beatrix vanmiddag een krans bij de Waalbrug in Nijmegen. Eerder vandaag deden Amerikaanse veteranen in rubberbootjes nog eens de riskante oversteek over de Waal na uit 1944. Vanochtend was er een grote herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek bij Arnhem. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen begraven. Een groep die slachtoffers van de gifdump in 2006 in Ivoorkust vertegenwoordigt... is niet blij met de schikking door Trafigura. De olieconcern heeft zo'n 1000 euro beschikbaar gesteld... voor iedereen die zegt ziek te zijn geworden van de illegale afvaldump. In totaal zou daar zo'n 33 miljoen euro mee gemoeid zijn. Trafigura zegt dat lokale afvalverwerkers het gif illegaal hebben gedumpt... zonder dat Trafigura dat wist. Tegenstanders van het deal zeggen dat Trafigura de slachtoffers probeert af te, koppen, af te kopen... en ook Greenpeace sluit zich daarbij aan. Trafigura probeert de giframp bij de rechter weg te houden en dus hebben ze blijkbaar veel te verbergen, al dus Greenpeace. Het weer, vanavond en vannacht droog en plaatselijk kans op mist, die er morgenochtend ook nog is. Morgen overdag zonnig en bijna overal droog. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook de rest van de week blijft het vrij zacht. Dit was het NOS. wat je hoort. Zie je het antwoord tussen het en to my heart. Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears, the stars sky don't mean nothing to you.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 6.9 ZFM ZFM